om hun gezin ook naar Nederland te laten komen. Volgens internationale afspraken is Nederland verplicht om dit soort gezinshereniging mogelijk te maken... Maar staatssecretaris Van de Burg zegt dat er nu te weinig plekken zijn. En we zien dus dat we gewoon op dit moment het eh, opvangcapaciteit niet hebben om mensen op een goede manier op te vangen. Er is dus nu zelf dat mensen buiten slapen. Dus vandaar dat we hebben gezegd, het is aan de ene kant dat we beter opvang moeten realiseren. Aan de andere kant mensen zich moeten laten verenigen met het gezin. Kiezen tussen twee kwaden en dus gezegd nu, dat schorten we tijdelijk op. Daarnaast verbreekt Nederland een afspraak met Turkije om Syrische vluchtelingen vanuit kampen daarover te nemen. Dat gaat om zo'n duizend mensen per jaar. De politie heeft iemand opgepakt in een onderzoek naar een aantal explosies in Amsterdam. De verdachte zou betrokken zijn bij meerdere explosies op zowel huizen als bij horecazaken. De politie mag verder niets zeggen over de zaak. Een rustige ochtendwandeling met de hond zat er voor een inwoner van het Limburgse Mook niet in man dacht dat hij twee in lakens gewikkelde lijken in het bos bij zijn dorp zag liggen. Maar nadat hij de politie inschakelde bleek het anders te zijn. De zogenaamde lijken waren gebruikte sekspoppen. De gemeente heeft de attributen inmiddels opgeruimd. En ze is 23 jaar, rond de 60 kilo, maar ze deadlift 172,5 kilo. Janneke Bruikman uit Koevoorde in Drenthe is heel erg sterk. Ze doet mee aan het WK powerliften voor junioren. En dus is het nog flink trainen. Spiermassa, dat, uh, nou ja, dat eh, heb je er niet zomaar even bij. Dus daar moet je toch tijd voor uittrekken. En aangezien ik volgend jaar naar de klasse voor de volwassenen moet... dus niet meer bij de junioren hoef, mag tillen eigenlijk... Ehm, was dit wel een logische stap om dat nu te doen. Dinsdag vertrekt Janneke naar het WK powerliften in Turkije. En dan nog het weer. Komende nacht koelt het af naar 14 graden.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 Like a sex machine, man. Moving, doing it. Can I count it on? Can I count it on? Can I count it on? Trans I'm ready to get up and do my thing. three, four. better than I Mr. DJ sunk on the replay. Come, Mr. DJ, won't you turn the music up? Other gal on the dance floor wanting some more. Come, Mr. DJ, won't you turn the music up? Ooh. Come, Mr. DJ, sunk on the replay. Come, Mr. DJ, won't you turn the music up? Other gal on the dance floor wanting some more. Come, Mr. DJ, won't you turn the music up? Won't you turn the music up? club will be rocking when I'm through. Let the bass from the speakers run through your sneakers. Move both your feet and run to the beat. Come, run, run, run, run. Everybody move. Let me see you move. Rock it to the groove. Shake it till the moon becomes the sun. Everybody in the club, give me a run. If you ready to move, say yeah. One time for your mind, say yeah. Well, I'm ready for you. Come, let me show you. You want to groove? I'ma show you how to move. Come on, Mr. DJ, stop on the up to the ceiling. Everybody get down if you feel me. Come and put your hands up to the ceiling. Everybody get down if you feel me. Put your hands up to the ceiling. Everybody get down if you feel me. Come and put your hands up to the ceiling. Put your hands up to the ceiling. Put your hands up to the ceiling. Put your hands up to the ceiling. Put your hands up to the ceiling. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.